Onder de wolken wordt het 17 à 18 graden, in Limburg een graad of 21. Morgen en vrijdag opnieuw bewolkt met regen of motregen en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het en Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad is de A10, de ring Amsterdam-West richting Zaanstad, dicht tussen Westpoort en de Koentunnel. Net voorbij de Koentunnel stond een auto in brand. Aan beide kanten begint het nu vast te lopen en staat er zo'n 2 kilometer file.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 A le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo.